Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt voorlopig geen staakt het vuren in Libanon tussen Israël en Hezbollah. De afgelopen dagen vlogen de bommen en raketten over en weer. Er vielen honderden doden en veel mensen in Libanon zijn gevlucht. Frankrijk en Amerika werkten samen aan een plan om de gevechten in elk geval voor drie weken te laten stoppen. Maar dat gaat hem niet worden, want Israël gaat niet akkoord. De druk op dat land is ondertussen supergroot, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Dat zeker wel. bedoel, het is natuurlijk Amerika die het eh, plan eh, mede gelanceerd heeft... en belangrijke eh, vrienden van Israël die het plan mede ondertekenen en ondersteunen. De oproep van de twee is aan meer landen om dit plan te omarmen... om die druk nog verder op te voeren. De Israëlse minister van Buitenlandse Zaken zegt op X... dat zijn land door wil vechten in Libanon tot Hezbollah is verslagen. Een Nederlandse drugscrimineel heeft in in België 10 jaar cel gekregen. Bollejos, zo wordt hij genoemd, heeft al flink wat veroordelingen op zijn naam staan. En in België had hij al 10 jaar openstaan voor smokkel. En in ons land kreeg hij afgelopen zomer zelfs 24 jaar cel. En de zaak van vandaag ging over een mishandeling, zegt deze Vlaamse verslaggever. In de zomer van 2020 wilden criminelen een lading cocaïne uit een container halen in de haven van Antwerpen. Maar dat lukte niet omdat er een bewaker stond. Ze gijzelden de man en takelden hem zwaar toe. Ja, de bewaker kon uiteindelijk ontsnappen door in de haven in het water te springen. Bolle Jos is dus opnieuw veroordeeld, maar of hij de bak ingaat, dat is nog onduidelijk. Want hij is al een paar jaar op de vlucht voor de politie. Er is een beloning uitgeloofd van 200.000 euro. En dan nog dit straatkunstenaars in Rotterdam hebben een gigantische muurschildering gemaakt van rapper Def Rhymes. Hij overleed een half jaar geleden aan hartfalen. In Krooswijk, de wijk waar hij is opgegroeid, is hij nog altijd erg geliefd. Buurbewoners zijn dan ook super blij met het eerbetoon. Meer dan terecht. Hij heeft hier om de hoek gewoond. En eh, ik had al zoiets van, ja, er moet gewoon iets voor hem komen, weet je. Mooi eerbetoon. Ja, zeer zo. Wat wou je nou nog meer? Als Kreuzwijkse jongen is dat toch een soort van voorbeeld toen... voor ja, heel veel eh, rappers. Ze hadden geen betere plek kunnen, kunnen bedenken eigenlijk. Alleen jammer dat hij het niet hebt mee kunnen maken. Hij is niet vergeten. Ja, het hoofd van Def Rhymes is twee keer afgebeeld in die muurschildering... om zijn wilde kant te laten zien, maar ook zijn rustige en zijn lieve kant. Het portret op de muur is in totaal 250 vierkante meter groot. Het weer en nog. Vanmiddag krijgen we van alles wat. Zon, bewolking, maar tussendoor ook pittige buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer, 40 minuten extra. Komt er door een ongeluk, één rijstrook is nog dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Verder nog viel op de A10 voor de Koentunnel richting het noorden.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 In Nederland kreeg Jos L, zoals Bolle Jos eigenlijk heet, ook al 24 jaar celstraf. Hij zit niet vast omdat hij al jaren spoorloos is. Ajax leed vorig seizoen een nettoverlies van bijna 10 miljoen euro. De tegenvallende cijfers komen volgens de voetbalclub door lagere premies uit het Europees voetbal... en minder inkomsten uit de verkoop van spelers. Het weer, zon afgewisseld door bewolking en buien. Het waait stevig en die wind trekt vanavond verder aan. Er vallen ook zwaardere buien, mogelijk met onweer. sleeping bag, I'm not gonna move Got some words on cardboard, got your picture in my head Saying, if you see this girl, can you tell her where I am?